7 uur. met het NOS Journaal. In Burkina Faso is een machtsstrijd gaande na het gedwongen vertrek van president Compaoré. Legerstafchef Traoré had gisteren op tv laten weten dat hij de leiding overnam. Maar vannacht zei kolonel Zida op de radio dat hij de nieuwe sterke man was. Volgens het Britse persbureau Reuters was er vlak voor de radiotoespraak geweervuur te horen bij het presidentieel paleis in de hoofdstad. Het is niet duidelijk waar legerleider Traoré op dit moment is. Hij is niet meer in het openbaar gezien. Virgin-oprichter en topman Richard Branson heeft zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van het slachtoffer na het ongeluk met het Spaceship Two. Het ruimtevaart explodeerde gisteren tijdens een testvlucht. Een van de piloten kwam daarbij om het leven. Een tweede testpiloot raakte zwaar gewond. Branson schrijft op zijn blog dat iedereen die betrokken is bij het project diep bedroefd is na de gebeurtenissen. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft zijn steun betuigd. Het was geen NASA-missie, maar iedereen die zijn leven heeft gewijd aan ruimtevaartonderzoek voelt de pijn, zegt de organisatie. De politie heeft huiszoeking gedaan in een woning in Vechel in verband met de ontploffing van een rijdende auto. De bestuurder raakte daarbij gisterochtend zwaar gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie gaat uit van een misdrijf. Er is nog niemand aangehouden. De trainer van de Russische eredivisie club FC Rostov wil geen zwarte spelers meer aantrekken. Coach Igor Gamula zei tegen de journalisten dat de club al genoeg zwarte spelers heeft. De trainer zei dat vijf van zijn spelers al ziek waren en koorts hadden en dat hij bang was dat het ebola was. Om eraan toe te voegen dat het natuurlijk een grapje was. Het weer ligt tot half bewolkt. Vandaag gaat de zon flink schijnen en wordt het 17 tot 21 graden. De wind draait uit het zuidwesten en is matig aan zee, soms krachtig.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 We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down.